aan die dagen met jou. Mijn hart doet nog pijn, ah kon ik maar bij jou zijn. Je ging van me heen en liet Ik leerde je kennen, maar ik ging je verwennen, oh Rosalie. Je ging met me spelen, dat deed je met velen, dat wist ik niet. Had ik maar geweten dat jij zou vergeten, oh Rosalie. Die dagen met jou, die vergeet doch nie. steeds in mijn dromen zie ik jou tot me komen, oh Rosalie. Ik telde de nachten dat ik op je wachtte, dat wist je niet. Je mag het wel weten, kan jou niet vergeten, oh Rosalie. Die dagen met jou, die vergeet ik nog niet. Ik denk vaak terug aan die dagen met jou. Mijn hart doet nog pijn. Ach, kon ik maar bij jou zijn. Je ging van me heen en liet mij.